7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De IJsselmeerziekenhuizen zeggen dat ze niet failliet zijn gegaan... door het kopen van dure Duitse medicijnen. Al die middelen worden vergoed door de verzekeraars, zeggen zij. De IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk werden in oktober failliet verklaard. Volgens onderzoekscollectief Follow the Money waren de ziekenhuizen ondanks hun penibele financiële situatie doorgegaan met het inkopen van dure medicijnen en hulpmiddelen in Duitsland. Maar de Nederlandse Zorgautoriteit bevestigt dat er een beschikking is afgegeven waarmee die medicijnen door de verzekeraars grotendeels werden vergoed. Alle oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn uit protest opgestapt bij het klimaatdebat. Reden is dat VVD-fractievoorzitter Dijkhoff niet aanwezig was... terwijl hij in de krant vergaande uitspraken heeft gedaan... over het conceptklimaatakkoord. Ook CDA-leider Buma was er niet, terwijl zijn komst wel was aangekondigd. De regeringspartijen waren verrast door het weglopen van de oppositie... maar besloten het debat niet zonder hen te houden. Morgen wordt er een nieuw klimaatdebat aangevraagd... in de hoop dat Dijkhoff en Buma er dan wel bij willen zijn. Staatssecretaris Harbers vindt het prima dat de discretionaire bevoegdheid niet meer bij hem of zijn opvolgers komt te liggen. Het plan is om die bevoegdheid over te dragen aan het hoofd van de IND. Het zal er volgens de staatssecretaris toe leiden dat niet meer alle ogen op één politicus zijn gericht. Hij benadrukte dat er geen nieuw kinderpardon komt. De coalitie heeft gisteren afgesproken dat 700 kinderen opnieuw worden beoordeeld voor het kinderpardon. Harbers zegt dat er geen gezinnen zullen worden uitgezet tijdens de herbeoordeling van de dossiers. Het weer bewolkt, natte sneeuw of regen. De temperatuur zakt net onder nul.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 I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example. A test as a sample of a new race. It has ample supply positivity.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 We grips me But I should call it a day And make my way Oh, it grips me Cause the devil's got my arms the devil's got my arms And it pulls me back into the night But I should just walk away drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds. The promise of a better time till we're feeling barely human. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean.